Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Roemenië zijn zeker maar hevige storm in de stad Timisoara. Vele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester vielen de meeste slachtoffers doordat tientallen bomen omwaaiden. De storm zou niet langer geduurd hebben dan een half uur... maar er werden windsnelheden gemeten van zo'n 100 km per uur. Daken werden van huizen gerukt en delen van de stad zitten nu zonder stromend water. Veel mensen waren niet voorbereid op de storm. In de stad Schouwburg Amsterdam zijn de Theo en Louis Door uitgereikt. De prijzen voor beste actrice en acteur in een dragende rol. Romana Vrede krijgt de prijs voor haar rol in Race, een stuk over racisme van het Nationaal Theater. Hans Croiset kreeg de Louis Door voor zijn rol als dementerende man in De Vader van Senf Theaterpartners in samenwerking met Kick Productions. Bij een busongeluk in Tecklenburg, zo'n 50 kilometer van de Nederlandse grens bij Enschede, is een dode gevallen en zijn 21 mensen gewond geraakt. De bus met 77 inzittenden kantelde toen hij van een parkeerterrein wegreed. De passagiers maakten deel uit van een gezelschap van de evangelische kerk die 500 jaar reformatie hadden herdacht. Een van de hoogste militairen in Myanmar geeft Rohingya-extremisten de schuld van de vluchtelingencrisis. Volgens de generaal zijn de Rohingya in Myanmar nooit beschouwd als een aparte etnische groep. Hij beschuldigt extremisten ervan dat ze een islamitisch bolwerk proberen te vestigen in de noordwestelijke staat Rakhine. Silvio Berlusconi heeft de plannen van zijn partij Forza Italia ontvouwd voor de volgende verkiezingen. Hij beloofde flinke belastingverlagingen als zijn partij weer aan de macht komt en ook wil hij meer Europa. Door een veroordeling voor belastingfraude in 2013 kan de 81-jarige oud-premier zelf geen regeringsfunctie meer vervullen. Het weer, vanavond klaart het verder op en dalen de temperaturen naar lokaal 3 of 4 graden in het binnenland. Ook kunnen er mistbanken ontstaan. Morgen vallen er opnieuw buien, vooral in de middag. Het kwik blijft steken bij een graad of 15.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 We gaan nog een uurtje luisteren naar uh, eh, nieuwheidsmuziek. En ja, die tweede uur begint, beginnen we ook weer met een nieuwe cd. Sign of Us. Eh, alleen ik kan de naam van de artiest niet eh, uitspreken. Denk jij het wel te kunnen weten?